Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een derde van het materiaal dat bij het meldpunt kinderporno is binnengekomen... is gemaakt door de kinderen zelf. Dat blijkt uit de cijfers van de organisatie achter het meldpunt. Het gaat jaarlijks om zo'n 77.000 beelden. Van de kinderen die seksuele foto's en video's van zichzelf maken... zijn er volgens het meldpunt schrikbarend veel tussen de 6 en 9 jaar. Ook het Centrum Seksueel Geweld spreekt van een zorgelijke trend. Het maken van de beelden past niet bij de leeftijd, zeggen ze. Wat de oorzaak is, weten de onderzoekers niet. In delen van Zwitserland en Italië waarschuwen weerdiensten voor extreme neerslag. In de Zwitserse Alpen kan in twee dagen tijd zo'n 200 mm neerslag vallen. Hoog in de bergen wordt meer dan 2 meter sneeuw voorspeld. Over het noorden van Italië raast een storm. In het grensgebied met Frankrijk en Zwitserland wordt tot 350 mm neerslag verwacht. Vanwege overstromingen en aardverschuivingen zijn meerdere wegen afgesloten en rijden ook treinen niet. In de buurt van Turijn zijn twee mensen uit een auto gered die in een rivier terecht was gekomen. In Hellevoetsluis is een dode vrouw gevonden. De 63-jarige lag in haar huis. Volgens de Telegraaf was de vrouw onthoofd. Even later werd op snelweg A4 een man aangehouden. Mogelijk is hij de zoon van de vrouw. Hij had volgens de krant het hoofd van zijn moeder bij zich. Het project dat de provincie Limburg beter moet gaan beschermen tegen hoogwater loopt vertraging op. Om beter voorbereid te zijn is na de watersnood van 2021 een samenwerking gestart tussen de provincie Limburg, de gemeente, het waterschap en de landelijke overheid. Maar vorig jaar is volgens de regionale omroep L1 ruim 10 miljoen euro op de plank blijven liggen. Door personeelsgebrek en een trage besluitvorming komt het project niet echt van de grond. Het weer, in het oosten nog regen. Op andere plekken is het droog.